Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Surinaamse regaat. De Surinaamse regering zegt dat Blok Suriname niet goed kent... en beschouwt zijn uitspraak als een uiting van diepe minachting. Daarvoor moet hij excuses maken, staat in een verklaring. De Nederlandse diplomaat die zich moet verantwoorden... is de tijdelijk zaakgelastigde in Paramaribo, Jaap Frederiks. Hij vertegenwoordigt Nederland omdat er momenteel geen nieuwe ambassadeur in Suriname wordt toegelaten. De Kazachstaanse kunstrijder Denis Ten is overleden. De 25-jarige Ten zou zijn vermoord bij een overval. Hij won bij de winterspelen in Sochi in 2014 een bronzen medaille. Hij was de eerste kunstrijder uit zijn land die een Olympische medaille bemachtigde. Media in Kazachstan melden dat Ten werd doodgestoken na een ruzie met een paar mensen die een spiegel uit zijn auto wilden stelen. Op de derde dag van de Nijmeegse Vierdaagse zijn 1225 lopers uitgevallen. Dat is meer dan normaal. De afgelopen jaren haalden op de derde dag meestal zo'n 900 à 1000 deelnemers de eindstreep niet op tijd. Lopers moeten om vijf uur s middags binnen zijn en daar hield de organisatie vandaag strikt aan vast. Een deelnemster uit Os, die ondanks hulp van omstanders een minuut te laat over de finish kwam, mag morgen op de slotdag niet starten. Gisteren was de organisatie wat soepeler, omdat de finish door de feesten in Nijmegen toen lastiger te bereiken was. Het weer. Het blijft de komende uren vrij zonnig. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen opnieuw flink wat zon, maar ook stapelwolken. In het zuiden en zuidoosten kan een bui vallen, mogelijk met onweer. En het wordt dan 25 tot 30 graden.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 In the evening I run, run, run to the bus, cause time is ticking away. I need to have some fun, I know it can be done, soon as we'll be after day. I try. My feet won't move at all. I panic and I fall. I hear somebody call. I knew they has begun. I try not. metropolis. I do what I should do as a citizen amongst the populace. How else these rocks gonna lift from the second floor of this pyramid up? Isn't it obvious that we're captive in the prison of capitalism? Bleeding battery liquid for them to enhance the system. Meaning on top they beat the drum as we dance to the rhythm. How much is humming your own melody actually giving? My soul is not for the taking, but yet and still I feel like I'm running too fast to even be living. But what I'm going to see, I need to feed children. But do I want my dreams to belong to the ones who keep the millions? If money makes the world go round, well let me know how. My head's spinning, can I live on my own grounds? It's all for now. Think I gotta slow down before I'm wholehearted caught up in this merry-go-round. So now. voel me een beetje Stefan Kruiswijk die ingehaald wordt door de eerste van het eh, achtervolgende viertal. Eh, zo <laughs> gejaagd voel ik me eerlijk gezegd heb nog niet eens alles op de orde. Maar goed, eh, welkom bij deze Alternative FM. Ik, eh, die link is ook eh, niet voor niks eh, gelegd. Want er is ook een link met het wielrennen vandaag. Want er is een dochter van een analist, van een wieleranalist... vandaag eh, te horen in deze Alternative FM. En wie dat is, dat hoor je straks. Eh, maar goed, het is een reguliere uitzending. En dit was weer een beetje uit de oude doos. Hoewel... het is ook maar weer drie jaar terug. Nervous Breakdown van Niche. En van Niche komen we bijna niks meer tegen op Facebook. Maar des te meer op LinkedIn. En ik lijkt eh, er eigenlijk min of meer op dat ze nog wel iets met de muziek doet. Maar dat ze actief dat niet meer doet. En dit was eh, nog eens een keer eh, gemaakt. met steun van het publiek. Crowdfunding actie, je kent het wel. En dan krijg je een hele mooie album. Waar onder andere dit nummer Nervous Breakdown op terug te vinden is. ze heeft het er toch nog aardig mee geschopt. want ook de, de, nationale radio Zoals toen nog NPO Radio 6. Ik geloof dat dat eh, een beetje de zwarte eh, muziekzender was. Black Music. Daar kwam hij eigenlijk eh, heel vaak in voor. Maar sinds het opdoeken van die zender... ik meen dat die al opgedoekt is. Maar hou me te goede. Want helemaal... Zeker weten doe ik niet. en is, uiteindelijk is er, ja, is er wel iets uh, voort, voortzetting. NPO Funks heet het tegenwoordig. wat een beetje dit soort muziek draait. Nou, wij doen het ook. Maar dan uit de oude doos. En eh, dat zal eh, de komende tijd toch wel eh, wat vaker het geval zijn. Want de nieuwe releases, die kunnen we pas weer ergens gaan verwachten. Eind augustus zo'n beetje en september. Want ja, Jan en Alleman is nu lekker met, met het festivalseizoen bezig. Dus vonden wij dat wel weer een aanleiding om eens eventjes wat, ja, wat oude nummers uit de mottenballen te halen. Dat geldt niet een beetje voor deze, want die zijn eigenlijk al een tijdje geweest. En het is nog een beetje recent. Aspen Gems. ze leeft nog steeds hoor. Ghana van het riet als ze eh, voluit heet. En dit eh, nummer dat je het ook alweer van een, <laughs> een, tijdje terug. Maar zij is actief bij Tower of Song. En zo af en toe eh, dan laat ze wel wat van zich horen. 16 juli was dat nog niet zo gek lang geleden. toen heeft ze nog iets geplaatst. En, en dat was een <laughs> filmpje met Sandy Deen. Want ja, Ghana heeft een tijd lang eh, met HK-concerten te maken gehad. Dat doet ze volgens mij nog steeds. Eh, dus je kunt er eh, sowieso nog altijd vragen als muzikanten bij jou thuis in de studio. Of nou, studio, in de huiskamer. Want daar is het ook voor. Daarvoor hoorden we de Aspen Jams. Nou, dat is nog redelijk recent geweest. Want die jongens die zijn in, in mei nog hier in de studio. Nee, juni zelfs afgelopen maand. Dat is nog iets meer dan een maand geleden. Toen waren ze geweest. Ehm, dit is een, eh, een bijzonder project eh, geweest van eh, North Sea, zo heet de band. En een van de leden is Jeruzalem. Maar dat zal je wel horen. En het nummer dat heet, nou ja, toepasselijk ook, Sweet Like Summer. Dat is het zeker. Your hand mine, we're lines. We got no destination. the sun in our face, and we don't need a plan. Ooh. hesitation. One moment in time, one stirring twist of lime. A gentle breeze whispering trees. Our hearts in conversation. Jump into the ocean, dreaming in slow motion. pillow. Little Raven's flight has been denied. Grow a stash and hug the nearest horse. Put your foot on the pedal. Give into your madness if you must, if it gives you ideal. everybody playing on the radio. Finding less and less hard to stay awake. Put my head on the pillow. No longer give up my nights for art, it's sake. Like the like the dew on the meadow. I'm so glad to be alive today. Yeah. Ooh, you got me riding home. Ooh, in a flat top cruising down the highway. With Jim and Glenn and everybody playing on the radio. met, met allerlei songs eh, die uh, eh, achterhaald zijn. Niet helemaal waar, want dit is een song die alweer twee maanden uit is. Maar we draaien hem nog steeds Dandelion, want het is een, eh, een echt zomersplaatje. Dus die kunnen we gewoon ook lekker blijven draaien. Daarvoor hoorden we North Sea en Sweet Like Summer. En dan is het weer tijd even weer voor stoere muziek. Hier is Annika met Long Shot. dat is alweer een tijdje terug. Uh, Annika met eh, een long shot. Eh, ik zei al, Dandelion met de Real Road Song, die hoorde je ervoor. Heel interessant is bijvoorbeeld ook, wat, ik, wat ik al zei, is dat Dandelion dit weekend actief is. Ehm, morgen spelen ze in Caprera, in Bloemendaal. Dat is eh, dichtbij. Eh, de comeback special rondom Elvis doen ze samen met Anne Soldaat. Jorik van Noorden, die nog niet zo gek lang geleden in het nieuws is geweest. Omdat er een doodzieke fan met een crowdfundingsactie hem gehaald heeft naar Amerika. Dat eh, is wel heel erg uniek te noemen geweest. tenminste, dat heb ik begrepen via de sociale media. Barry Hay ook niet de minste als het gaat om eh, een stuk eh, Nederlandse muziekgeschiedenis. Sandra van Nieuwland en Lucas Hamming en nog veel meer. En eh, zaterdag gaan ze dat nog eens een keer doen in het Concertgebouw in Amsterdam. Dus dan weet je in ieder geval dat Dandelion de komende tijd wel actief is. hoe het met Annika gesteld is, dat is wat minder bekend. Maar we hebben wel even het nummer gedraaid. We gaan weer gewoon vrolijk verder, vrienden. Want dit is Frank Valenza. En dat nummer dat heet War. down. left alone. I felt new pain I did not know. En Vaderlief eh, die becommentarieert elke wedstrijd op dit moment in de Tour. En Daisy die is nog eh, behoorlijk bezig in de muziekbusiness. En 20 augustus dan, eh, zo meldt de Facebookpagina, de muzikantenpagina uh, gaat zij af naar het, uh, of reist zij af naar het Surffestival richting Zuid-Frankrijk om daar ook muziek eh, te gaan maken. Dus dat gaat ze dan nog even doen. Dit was van het laatste album, haar debuutalbum, wel te verstaan, met Into Deep, tenminste, het, zo heet het album. En Yellow Fingers, dat nummer wat je net hebt kunnen horen, dat was daarop terug te vinden. Deze man gaat eh, de komende tijd op de 23e twee eh, nummers steeds uitgeven. Dat heeft hij op 23 juni gedaan en dat gaat hij op 23 juli dus weer doen. Dus dat zijn de enige nieuwe elementen die we in uh, deze Alternative FM gaan doen. En dit was van de 23e juni en het nummer dat heet Come Closer Now en het heet... Het heet Come Closer Now, maar is van Batobben. was Bloom Illusion. En eh, die EP eh, e die heeft ze al, eh, alweer een tijdje uit. is afgelopen maand uitgekomen. en dit is een van de nummers die erop staan. Room of Sadness. Ehm, dat, ze, ja, deze, helemaal aan het begin van deze maand heeft ze daar nog op gewezen. Mariska Kalma geschuild achter Bloom Illusion. En het is eigenlijk een mengeling van alles wat. Kom Closer nou heb je net eh, kunnen horen. En eh, ja, deze jongens die ben ik nog... Eh, dat is van Betobbe trouwens. Deze jongens ben ik zeker dankbaar. Want ze hebben me nog even hun nieuwe single gemaild. Niet zo lang geleden. Maar ze zijn op weg naar een EP-presentatie. Die gaat in september plaatsvinden. Het is een goede band. Uit Rotterdam zeg ik maar. Certain Animals. En Slow. meegedaan aan de Rob Akda Award. Eh, dat eh, was het afgelopen seizoen. Toen waren ze daar eh, op te horen. En dit nummer is ook alweer een lange tijd alweer uit. dat nummer dat heet Monster. Beetje echte rock and roll. Uh, begonnen met de Certain Animals in een blokje van drie. Laten lieten we dat maar eventjes horen, want dat was wel leuk. Ehm, slow, dat was een, een opstarter. En dan, toen kregen we Leiger. Leiger uit Vlaardingen en Rotterdam. Een, eh, half Vlaardings en een half Rotterdamse band. Zegt niet tegen een Vlaardinger dat hij een onderdeel is van Rotterdam. Want dan krijg je de grootst mogelijke brokken. Dus dat moeten we dan ook maar niet hebben. En General Redbeard, eh, die hebben een link dus met Halem. Eh, Haarlem. En ze waren vorige maand zelfs nog bij onze vrienden van Haarlem 105 langs geweest. Dus wat dat gaat, gaat het ook wel puik met deze band uit Noord-Holland. Ze komen niet helemaal uit, uh, maar eh, ze hebben er wel een, eh, een, een lijntje lopen... om het dan maar eventjes netjes uit te drukken. Deze band, is ook wel grappig... die hebben nog niet zo gek lang geleden een optreden gedaan voor... De, nou ja, ik denk een beetje in het kader van de Vierdaagse... <laughs> Sterker nog, dat hebben ze eh, de afgelopen eh, dagen gedaan. En toen kregen ze van 3 voor 12 eh, Gelderland toch een behoorlijke leuke positieve recensie daarover. Van dat optreden wat ze daar hebben verzorgd. En vooral viel het de recensent op dat dit nummer wel heel erg bijzonder was. Nou, dat wisten we al een hele lange tijd. Hier is hij nog een keer. Naar de maan. Als ik bang ben, kruip ik weg. Kruip ik weg. Ja, ja, en dan zal ik hem nog eventjes eh, wat eh, terugschroeven, eh, want, want waarom doe ik dat? omdat ik anders eh, technisch gesproken ook nog een beetje met mijn tijd uh, zit te handelen. Dus eh, ga ik eens even nog een keer kijken of ik hem nog op een, een leuke manier nog kan vinden. Want dat, dat moet ik dan heel rap wezen. Want anders dan, dan ga ik het zeker niet meer halen. Huppatee, huppatee, nog een keer. En dan zeg ik nog een keer, juist. En dan zeggen we, dat was hem. Tot aan het nieuws van 9 uur. Veline met Naar de Maan bang.